De vrouwen hadden er veel last van dat hun namen op die bangalijst stonden, hoorde deze verslaggever van de ouders. En die vertelde dat eh, hun dochters werden opgebeld, eh, dat ze in de supermarkt werden aangesproken. Nou, voor ouders was dat ook wel eh, destijds heel moeilijk, van hoe ze hun dochter daarbij konden, konden bijstaan. maar dat het OM nu overgaat tot vervolging, dat is voor ouders wel een vorm van gerechtigheid, zeggen ze tegen ons. Officieel worden de vier verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De man die verdacht wordt van een verkrachting op Koningsdag in Amsterdam blijft voorlopig vastzitten. Tijdens Koningsdag verschenen op internet video's van de vrouw tussen de auto's op de Keizersgracht... en de man met zijn broek op zijn enkels. Het slachtoffer uit Ierland zegt dat ze zich niets kan herinneren... maar het OM weet zeker dat ze is verkracht. De verdachte is een Italiaanse man. Volgens zijn advocaat was hij dronken. Maar dat maakt volgens het OM niet uit voor de zaak tegen hem. En onder deze omstandigheden, als het gaat om zeg maar, de situatie ter plaatse... moet het ook voor deze verdachte volstrekt duidelijk zijn geweest... dat deze vrouw niet meer in staat was om haar wil te bepalen. Onmachtig was, zoals dat dan ook wel wordt genoemd. Eh, en hij dus op dat moment geen seks met haar kon hebben de in opspraak geraakte band Bob Willen komt toch naar Paradiso. Deze week werd gezegd dat het optreden op 12 september door logistieke problemen niet zou doorgaan. Nu komt de band de dag erna. Afgelopen weken zijn wereldwijd optredens van Bob Dylan afgezegd... nadat de zanger op Glastonbury dood aan het Israëlische leger riep. Het weer vanuit het westen droogt het langzaam wat op. In het oosten nog wel veel buien op dit moment. Later vanmiddag ook wat zon bij 21 graden. Morgen overwegend droog en weer ietsje warmer.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 sun sun and the village drunk sadly passed away it was a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 伤。 geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 the same je kan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 au creux de ton sommet, dans tes nuits. Un jour nouveau se lève, à nul autre pareil, et tu sais depuis. Tout l'or des Could I rely on your faith to be strong? To pick me back up and to push me along. Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn.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 and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 ZFM 106.9 FM